een Klomp met het NOS-journaal. Drie weken na de aanhuis alsnog aan zijn verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op 85. Het slachtoffer was een Franse psycholoog van 56. Zijn vrouw en zoon werden op 14 juli doodgereden op de boulevard van Nice. Zijn dochter van 14 ligt nog in het ziekenhuis. Regio-president Estrosi heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de familie van de man. Het Egyptische leger heeft naar eigen zeggen 46 leden van een terreurgroep in de Sinaï-woestijn gedood. Onder hen zou ook de leider zijn van de groep die banden heeft met IS. Bij de operatie werd gebruik gemaakt van gevechtsvliegtuigen. In de Sinaï zijn al jaren terreurgroepen actief met aanslagen en ontvoeringen, vaak gericht tegen militairen en toeristen. Honderden demonstranten hebben in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires de arrestatie van Hebe de Bonafini tegengehouden. De vrouw van 87 is de leider van de Dwaze Moeders. Dat is een mensenrechtengroep die aandacht vraagt voor de Argentijnen... die tijdens de dictatuur in de jaren 70 en 80 zijn verdwenen. De Bonafini moest van de rechter worden opgepakt... omdat ze twee keer niet kwam opdagen voor verhoor in een verduisteringszaak. Bij een bouwproject in opdracht van de dwaze moeders... zouden miljoenen aan overheidsgeld zijn verdwenen. De Bonafini zegt dat ze daar niets mee te maken heeft. Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft Kenia van de zwarte lijst gehaald. De antidopingwetgeving in het Afrikaanse land voldoet eindelijk aan de eisen. En dat betekent dat het land nu zelf dopingcontroles mag uitvoeren. Kenia was in mei op de zwarte lijst gezet omdat het WADA niet tevreden was over de nieuwe antidopingwet die toen werd aangenomen. Dat had effect. De regering heeft de wet nu aangescherpt. Het weer, aan zee kan vannacht nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog, met minima rond de 13 graden. Morgen valt langs de kust eerst nog een bui.